Daar zijn ze zo klaar mee dat ze weigeren hun verhaal te doen... vertelt deze verslaggever van de VRT. Wel, een van de beschuldigden, Ali El Haddad Assoufi, zei dat hij wel wil spreken voor de slachtoffers... maar dat ze psychologisch gebroken zo zijn er volgens hem camera's op de wc. En daarna zei hij, wie bepaalt dat ik zo gevaarlijk ben... dat ik mij iedere dag moet uitkleden voor drie mensen. Het proces gaat wel gewoon door. Vandaag leest het Belgische OM de beschuldigingen voor. Dat is een stapel papier van 500 pagina's. Zeven Marokko-supporters uit Rotterdam missen komende zaterdag de WK-kwartfinale. Ze moeten zich dan melden bij de politie omdat ze zich gisteren hebben misdragen na de winst van hun land op Spanje. Ze gooiden onder meer met zwaar vuurwerk. Eén agent liep gehoorschade op door zo'n vuurwerkbom. Feest voor prinses Amalia. Ze is vandaag 19 geworden. Ze viert haar verjaardag met een klein groepje. Amalia studeert sinds dit jaar in Amsterdam. Ze zou daar op kamers gaan, maar woont thuis omdat ze werd bedreigd. Over een paar weken staat haar eerste officiële koninklijke tripje op de planning. Ze gaat dan samen met haar ouders naar de Caribische eilanden. En doet de gemeente het niet, dan doe je het toch zelf. Zo denken bewoners van het dorpje Katwoude in Noord-Holland er althans wel over. Ze zijn het scheurende verkeer door hun dorp meer dan zat. En hebben daarom zelfgemaakte borden langs de weg gezet met teksten zoals... Hier fietsen onze tieners, vaak dronken en zonder licht. Of hier wandelt je opa, graag traag. Deze bewoonster heeft het al meerdere keren bijna fout zien gaan. Een kind wat in de berm gedrukt wordt, wat eh, ehm, eh, gewoon eigenlijk van zijn fiets afvalt... omdat er iemand veel te dicht langs rijdt. Aan het begin van de straat bij het kruispunt moeten de kinderen oversteken met de fiets. Daar gebeuren ook heel vaak bijna ongelukken. De gemeente weet er inmiddels van en gaat er snel over praten. Het weer, er trekken buien over. Lokaal kan er ook wat natte sneeuw vallen. Tussendoor is er aardig wat zon bij 6 graden. Morgen winterse buien, later ook weer wat zon en een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Daar wordt glas opgeruimd tussen Zaandijk en Purmerend heb je een kwartier oponthoud. De rechte reishok is dicht en ook de afrit is nog dicht. Een ongeluk op de A10 ring Amsterdam.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 You sexy thing, I love the way you touch me, darling. You sexy thing, ah, oh, oh, sexy. You sexy thing. things, so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Oh, oh, touch me. Kiss me, darling. Ballads hoor je hier let your light shine on And I will sail on home Sing a la la la Ik ben het tweede uur begonnen met Hot Chocolate, Your Sexy Thing. Gevolgd door de Cats met Be My Day.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 Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Uitsluitend uw dagelijks telefoontje. Voor meer informatie 5717373. 5717373. De volgende in de rij Roger Whittaker met Any Song. You fill up my senses Like a night in the forest Like the mountains in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean you fill up my senses Come fill me again Come let me love you Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die me lay down beside you Let me always be with you Come, let me love you Come, love me again in springtime Like a walk in the rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Morna Ann Mary, geboren in 1945, is een gepensioneerde Canadese zangeres. Van haar albums, voornamelijk bestaande uit pop, country en volwassen hedendaagse muziek... zijn tijdens haar meer dan 40-jarige carrière wereldwijd meer dan 55 miljoen exemplaren verkocht. Anne Murray was de eerste Canadese vrouwelijke solozangeres... die een nummer 1 hit bereikte in de Amerikaanse hitlijsten en ook de eerste die een gouden plaat verdiende voor een van haar kenmerkende nummers Snowbird uit 1970. Anne Murray staat ook bekend om haar Grammy Award winnende nummer 1 Amerikaanse hit You Needed Me uit 1978. Ze wordt vaak genoemd als een van de vrouwelijke Canadese artiesten... die de weg vrijmaakte voor onder andere internationale Canadese succesverhalen... zoals Celine Dion. Ze is ook de eerste vrouw en de eerste Canadees... die album van het jaar won bij de Country Music Association Award in 1984... voor haar Golden Plus album A Little Good News uit 1983. Hier is Anne Murray met You Needed Me. seen you looking so lovely as you did tonight I've never seen you shine so bright mm-hmm. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance looking for a little romance Give out Dit was Christa Burke met Lady in Red. Zet je ook in voor schoon en voldoende water? Hoe doen we dat? Denk aan het tegelwippen, afval opruimen op straat... plastic uit de sloot vissen, regenwater opvangen... en oude medicijnresten inleveren bij de apotheek. Door klimaatverandering staan we voor grote uitdagingen. Het is daarom voor ons als waterschap steeds moeilijker om het water in de sloot schoon en op het juiste pijl te houden. Dus kunnen we alle hulp gebruiken van mensen die hun steentje willen bijdragen. Kijk op onze website wat jij thuis kunt doen.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 Aanvang half 2 tot 4 uur. De toegang is 3,50, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan u via de balie van Pluspunt 5740330. Poëziebespreking. Leven en werk van Jan-Jacob Slauerhof. In de blauwe tram. Vrijdag 9 december van 2 tot half 4. Toegang 2,50 inclusief koffie en thee. Aanmelden via l.oudendijk plus.zandvoort.nl of 06 3380 3279. 06 3380 Virtuele rondleiding in het Rijksmuseum in de Blauwe Tram zondag 11 en zondag 18 december. Dat is een tweedelige cursus. Van 2 tot 4 uur. De tweede lezing van 2 uur. Toegang 10 euro, info 023 5717373. 5717373. Lezing over de Romeinse dichter Horatius in de blauwe tram. Vrijdag 16 december van 2 tot half 4. De toegang 250. Telefoonnummer 06 3380 279. 06 3380 279.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 Dat is de oudste dochter van koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin Maxima. En dat is prinses Amalia. En Amalia is geboren in 2003 en die wordt dus vandaag 19 jaar. Haar volle namen zijn Catharina Amalia Beatrix Carmen Victoria... prinses van Oranje, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. Ze is de kroonprinses van het Koninkrijk der Nederlanden... en de oudste kind uit het huwelijk van koning Willem-Alexander der Nederlanden en koningin Maxima... Ze is sinds 30 april 2013 prinses van Oranje. Sinds die dag is ze ook de eerste in de lijn van troonopvolging... en wordt formeel aangeduid als haar koninklijke hoogheid, de prinses van Oranje. Het is publiek geheim dat prinses Amalia soms klassieke muziek luistert bij het studeren... en gek is op musicals. Maar haar oppepmuziek in de ochtend is die van iets andere genre... De troonopvolger wordt vooral vrolijk van wat lekkere apres ski hits In een interview legt ze wel even meteen uit dat het niet haar gebruikelijke keuze is. Het is niet dat ik daar verder nou altijd draai hoor, maar puur om wakker te worden. Om even een oppepper te hebben, s'morgens. Vind ik het zo leuk, zo opgewekt. Onze kroonprinses staat dus graag op met verdammt ich lieb dich in het paleis. Daarom speciaal voor onze prinses Amalia, verdammt ich lieb dich van Matthias Rijm.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 Sieben Bier, zu viel geraucht, das ist es, was ein Mann so braucht. Doch niemand, niemand sagt auf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Und ich lieb dich. μου φέρνει η ik lijk, ik lijk, ik lijk, ik lijk, ik lijk, ik lijk, ik lijk, ah, ik lijk wel zot. Liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me zot. Want liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot ik ik lijk wel rot. Want ik liefde is een vreemde ziekte. Ik lijk wel zot en ik voel me rot en ik voel me Liefde is een vreemde ziekte.